Freddy van met het NOS-journaal. Stad Tunis. Ze eisten de uitlevering van oud-dictator Ben Ali die in januari naar Saoedi-Arabië vluchtte. Ben Ali wordt beschuldigd van moord op anti-regeringsbetogers. Tegen hem en zijn vrouw is een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd. Sommige betogers in Tunis droegen portretten mee van mensen die zijn omgekomen tijdens de straatprotesten van begin dit jaar. De interimregering die Tunesië nu bestuurt zegt er alles aan te doen om Ben Ali uitgeleverd te krijgen. Tunesië was het eerste Arabische land waar een opstand uitbrak. In Ivoorkust zijn in de residentie van oud-president Bakbo meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Volgens de nieuwe president Ouattara had Bakbo daarmee een enorm bloedbad kunnen aanrichten. Behalve de raketten zijn er nog kratten vol granaten en munitie gevonden. Bij de beschietingen van Bakbo's paleis in Abidjan werden de raketlanceerinstallaties uitgeschakeld, waardoor hij de wapens niet kon inzetten. Bakbo werd afgelopen maandag gearresteerd. De chaos in Abidjan is nog groot. Overal worden lijken gevonden en er zouden nog steeds moordpartijen plaatsvinden door troepen van Ouattara die s'nachts aanhangers van Bakbo aanvallen. De wrakingskamer besluit maandagmiddag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen. De verdediging van Geert Wilders raakte de rechters vanmiddag omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt. Ze wilden geen procedure beginnen tegen getuige Bertus Hendricks vanwege mogelijke mijneed. Tornado's hebben in het midden en zuiden van de Verenigde Staten aan zeker negen mensen het leven gekost. Vooral de staat Arkansas werd getroffen. Daar vielen zeven doden. In Oklahoma kwamen twee mensen om toen hun woning werd getroffen door ontwortelde bomen. In veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Het weer, minima vannacht rond 3 graden. Aan de grond kan het licht vriezen, lokaal kan een mistbank ontstaan.